De Britse ex-prins Andrew is weer op vrije voeten. Nadat hij uren op een politiebureau werd vastgehouden... is hij daar afgelopen avond weer vertrokken. De politie zegt dat het onderzoek naar hem wel doorgaat. Andrew werd gearresteerd omdat hij als handelsgezant... gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld... aan zedencrimineel Jeffrey Epstein... Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische havenstad Sebastopol op schiereiland de Krim is een dode gevallen. Volgens Rusland zijn 16 drones met succes neergehaald. Eerder deze week waren dat er al meer dan 150. De droneaanvallen door Oekraïne zijn een reactie op Russische bombardementen. Iran zegt dat er een reactie komt als Amerika het land aanvalt. Toch is het niet uit op oorlog, staat in een brief gericht aan VN-baas Guterres. President Trump dreigt Iran met militaire acties als er geen deal komt over het Iraanse nucleaire programma. Amerika wil dat Iran zich aan hun voorwaarden daarover houdt, maar de gesprekken zitten muurvast. En een man die vorig jaar zijn vriendin achterliet op een berg in Oostenrijk... waarna ze overleed, is veroordeeld voor dood door schuld. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf en een boete. Zelf vindt hij dat onterecht. Volgens hem vroeg zijn vriendin hem om hulp te gaan halen toen ze niet meer verder konden. Maar de rechter vond dat hij haar niet zo had mogen achterlaten. De vrouw raakte onderkoeld en vroor dood. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten opklaringen en lichte vorst. Vanuit het westen meer bewolking en later lichte regen. In de ochtend in het noorden nog winterse neerslag. Daarna zachter en in de avond overal regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling you'll say you come? play that forgotten song. Brandley is coming on strong. And the newsman sang his same song. Read our love radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown eyed girl. us to sing. Sha la la la la la la la la la la dee da. Just like that. Sha la la la la la la la la la dee da. La dee da. grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you. My brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing? beste muziek aller tijden. Ah, geweldig toch? Dit is Radio Veronica. <laughs> Join the club. Veronica. Oh, wat een nacht.